Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Hulporganisatie De Rode Halve Maan maakt zich grote zorgen over de situatie in de Gazastrook. De telefoon- en internetverbindingen zijn opnieuw uitgevallen... en daardoor kunnen er maar heel moeilijk hulpverleners bij mensen komen. Er is geen contact meer met ze en ambulances weten niet waar ze naartoe moeten rijden... om gewonden te helpen. Sinds het aflopen van de gevechtspauze zijn de bombardementen weer begonnen. De VN zegt dat de situatie in Gaza steeds apocalyptischer wordt. premier Rutte heeft wat airmiles gespaard de laatste dagen. Vorige week vloog hij nog naar de klimaattop in Dubai... en nu is hij alweer doorgereisd naar Amerika... In Arizona is hij op handelsmissie. Dat hier een enorme ontwikkeling plaatsvindt op het gebied van moderne technologie, chipstechnologie. Ehm, ja, en daar kunnen wij als Nederland, Vlaanderen met Phoenix, Arizona ongelooflijk goed samenwerken. In Nederland zit een belangrijke chipmachinefabriek van ASML. Eh, Rutte blijft nog tot morgen en gaat onder meer bij Amerikaanse collega's van ASML kijken. Vandaag krijgt hij een rondleiding bij een groot Amerikaans bedrijf dat zelfrijdende auto's maakt. In Zaandam was gisteravond een explosie bij een huis. Na de knal brak er ook brand uit. Het Noord-Hollands Dagblad schrijft dat er iemand zwaar gewond is geraakt... en dat er mogelijk meer slachtoffers zijn. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk... maar getuigen zeggen dat ze zeven explosies hebben gehoord. En goed nieuws voor de vrouwen-eredivisie-teams. Over anderhalf jaar maken ze meer kans om Europees voetbal te spelen. De UEFA komt met een nieuw toernooi naast de Champions League die nu al bestaat... Het lijkt een beetje op de Europa League. De afvallers uit de Champions League doen mee. En ook de nummer 3 uit de Eredivisie plaatst zich. Het weer nog, veel grijs en regen of motregen. In het noorden zijn er wat winterse buien met natte sneeuw. Daar wordt het max 3 graden. Op andere plekken wordt de 6 of 7 aangetikt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad 5 kilometer file tussen Hoorn en Purmerend Noord.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 the summer, baby. But I got your number, baby. I got your number, baby. I would try to protect you from your secrets, cause I respect you. And I feel like you just might be someone who I could get into.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 Tientallen bergbeklimmers werden eergisteren verrast door de uitbarsting van de Marapi-vulkaan. Israël staat volgens de Wall Street Journal klaar om de tunnels van Hamas onder de Gazastrook met water vol te spuiten. Het probleem is dat er waarschijnlijk ook Israëlische gijzelaars in de tunnels worden vastgehouden. Een bewoner van een psychiatrische kliniek in Zuid-Laren is veroordeeld tot anderhalf jaar cel en tbs. De man van 33 trapte vorig jaar een 48-jarige medebewoner van zijn stoel. Die brak zijn nek en overleed. Het weer, het wordt een grijze dag met geregeld lichte regen.